Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the chromium and all the madness. There comes a time where you fade to the blackness.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 Dat zijn de conclusies van een eerste voorlopig onderzoek door de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. En ook was de enige toegangsweg naar het festival veel te krap. Het KLPD en de politie Flevoland zijn op zoek naar de daders van de spoorsabotage op het traject Lelystad-Almere. Begin deze week is geprobeerd om een stuk spoorrails los te zagen. Alle betrokken partijen, zoals de Bond voor Rijdend Personeel en ProRail, zijn verbijsterd over deze vorm van vandalisme die had kunnen leiden tot een ernstig ongeluk. Dit is eerder een aanslag dan vandalisme, zo liet een machinist weten komt extra frequentieruimte om de groeiende vraag naar mobiel internet aan te kunnen. Minister Van der Hoeven zegt dat de uitbreiding mogelijk wordt door de omschakeling van analoge naar digitale tv. En daardoor komt er ruimte vrij voor mobiel breedband. Er worden steeds meer smartphones en laptops verkocht, waardoor de vraag naar mobiel internet nog steeds stijgt. De politie in Den Haag heeft een klein meisje uit een auto bevrijd. Die stond geparkeerd in de volle zon. De agenten waren gewaarschuwd door voorbijgangers en sloegen een ruit in. Het meisje was versuft, maar bleek verder in orde. Later werd duidelijk dat de moeder een paar maanden geleden ook al haar dochtertje in een snikhete auto had laten zitten. Bureau Jeugdzorg is ingeschakeld. In het oude centrum van Alkmaar is bij opgravingen een massagraf uit 1573 blootgelegd. En daarin liggen zeker 15 mensen, enkele kogels en wat hagel. De stadsarcheologen denken dat het gaat om de resten van slachtoffers van het beleg van Alkmaar in 1573. De stad werd toen door de Spanjaarden belegerd. Het weer vanavond bewolkt met in het zuiden bui, morgenochtend plaatselijk buien, met in het oosten ook